zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Welkom terug bij de Euro Breakdown. Tweede uur op weg naar de nummer 1 van Europa. Trouwens, de laatste Euro Breakdown tot aan de zomerstop. Nou ja, de zomerstop alleen. Volgende week is er even geen eh, Euro Breakdown. Misschien dat dan op deze plek Albert-Jan Vos staat met zijn eh, top 40 van eh, zijn jeugd. Daarover altijd later meer. 20e jaargang Euro Breakdown aflevering 27. Vandaag 9 juli 2010. We zijn dus op weg naar die nummer 1 van Europa. Maar ja, voordat we daar zijn moeten we nog even wat platen draaien. 13 stijgers deze week, 3 zittenblijvers, 22 dalers en 2 nieuwe binnenkomers hadden we. Uit de lijst verdwenen B.O.B. Nothing On You na 17 weken, 16 weken JC Young Forever. Snelstijger komt er zo meteen aan. Lady Antebellum, Need You Now. 12 plaatsen stijgt zij in één keer omhoog. De snelste daler die is een ander van de One Republic. All the Right Moves, zak 9. En langs genoteerd, dat zijn er twee deze week. De Alicia Keys, Empire State of Mine Part 2 en Ina Met Love. Beide alweer 16 weken in de lijst. Kijken we nog even in de geschiedenisboeken van 9 juli. Komen we op 1816 uit. Argentinië verklaart zich onafhankelijk van Spanje. 1982, iets waar eh, menig mens blij mee is. Coca-Cola die introduceert namelijk Cola Light. In 2006 was er ook een eh, WK-finale. Toen eh, werd er gevoetbald in Duitsland.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 Round, round, round, baby, low, low, low. Let the time, time pass, cause we're never getting old. Oh, oh. jouw Zandvoortse radio hoorde je de nummer 16 van Europa. En Ricky Iglesias samen met Pitbull, I Like It. Vijf weken staan ze in de lijst. Van 25 gaan ze omhoog naar nummer 16. Ook voor hun dus een aardige stijging. Daarvoor B.O.B. met de Airplanes. Hij staat vier weken in de lijst van 23 omhoog naar 17. Een snel stijger deze week die is tussen de handen van de eh, Lady Antebellum Need You Now. Drie weken staan ze ondertussen alweer in de lijst. Ze gaan van 27 dus naar die 15e plek. Zometeen de baseballs ook nog hot en cold gaan natuurlijk even kijken naar de, het shownieuws. Daar nieuws over Lindsay Lohan en over Cheryl Cole.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 En er is weer nieuws over Sheryl eh, Cole. En deze keer namelijk omdat ze in het ziekenhuis ligt met malaria. De zangeres heeft de tropische ziekte opgelopen tijdens haar vakantie in eh, Tanzania. Ze moet naar verwachting enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Het verdere herstel duurt waarschijnlijk een paar weken, schrijft de Britse krant The Daily Mail. Cole voelde zich al enige tijd niet helemaal fit en viel zelfs zaterdag flauw tijdens een fotoshoot. Dokters toen zeiden dat sprake was van uitputting en uh, schreven complete rust voor. De dag erna begon de 27-jarige zangeres te zweten en te trillen. De dokter deed een aantal tests en concludeerde dat Cole dus malaria heeft. De zangeres zou de afgelopen tijd zonder uh, ontbreking 18 uur per dag hebben gewerkt oktober komt namelijk haar nieuwe album uit. En ze jureert ook nog eens een televisieprogramma The X Factor. Voor de ziekenhuisopname zei haar woordvoerder dat ze de komende periode op eh, doktersadvies dus wat rust mag gaan nemen. En ook het nieuws eh, gekomen afgelopen week Lindsay Lohan, want die zou weer een eh, nieuwe dame aan de haak hebben geslagen. De blondine zou haar hart hebben voren aan de Israëlische Eliad Anschel. Lohan en Anschel die zijn verschillende keren samen gespot. Als die in het eh, Israëlische leger diende, zou Lowen een schouder om eh, op te huilen hebben geboden. En van daaruit is het snel serieus geworden tussen de twee. Lindsay is tot over haar oren verliefd. Maar eh, vrienden van de 24-jarige actrice maken zich wel zorgen. Lowen zou geobsedeerd zijn door uh, Angel en haar uh, maatjes vrezen dat Lindsay terugvalt in haar oude gedrag. Ook toen de blondine een relatie had met de DJ Samantha Ronson, ging ze daar ook helemaal in op over even de nieuwtjes over de artiesten die wij kunnen terugvinden in de hitlijst van Europa. We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. Eerst uh, nog even een paar platen daarvoor. Eén daarvan is van John Mayer. En hij heet Half of My Heart. van John Mayer. Half of mijn hart staat vijf weken in de lijst en van 14 ging hij omhoog naar die 11e plek. Tijd om dan maar even te kijken wat we allemaal gehad hebben. Cleese met A Cappella op 20. Zij staat ondertussen alweer 10 weken in de lijst. Eén weekje korter is Mika met KKS. Hij zakt ook één plekje van 18 naar 19. Kelly Rowland Commander zakt van 15 naar 18. Alles in haar zesde week alweer. B.O.B. met Airplanes. Vier weken in de lijst van 23 omhoog naar 17. Van 25 naar 16 in de vijfde week. Enrique Iglesias samen met Pitbull, I Like It. snelste stijger was deze week in handen van Lady Antebellum. Need You Now ging 12 plaatsen omhoog. Dat alles in haar derde week pas. Christina Aguilera, Not Myself Tonight. 12 weken in de lijst, zak van 11 naar 14. David Guetta, Fergie, Getting Over You. 8 weken in de lijst, van 8 zakkers naar 13. En vorige week op 13, deze week op 12, de baseballs Hot and Cold. John May hoorde je net, Half of My Heart. 5 weken dus in de lijst, van 14 omhoog naar die 11e plek. De nummer 10 die is er voor uh, eh, Cheryl Cole. Samen met uh, Will I Am maakte zij een liedje Drie Woordjes. In zeven weken staat ze daar al mee in de lijst. Van 9 zak ze wel één plekje naar die eh, tiende plek toe. I met a guy at the club van eh, Aura. I Will Love You Monday. Zeven weken staat ze nu in de lijst van Europa. Ze gaat van 10 omhoog naar nummer 9. ZFM, Westkust, weerbericht. Gaan wij nog even kijken wat het weer gaat doen. Vandaag vrij eh, zonnig zomerweer. Wind waait uit het zuiden, later uit het westen. En het is niet meer dan zwak. Door de extreme hitte van vandaag kan het wel eh, gebeuren dat aan het eind van de middag lokaal er wat onweer voorkomt. Vanavond en de komende nacht is het weer vrij helder en bij weinig wind daalt de temperatuur dan naar een graadje of 18. Morgen schijnt de zon ook weer flink en blijft overal droog en wordt in de middag maximaal 30 graden. Zaterdagavond, zondagnacht neemt de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien weer verder toe. Waaien doet het niet of nauwelijks, de temperatuur daalt ook niet verder dan 19 graden. Zondag schijnt de zon weer flink, maar er ontstaan ook weer enkele stapelwolken. In de namiddag kan er lokaal weer een eh, onweersbuitje gaan vallen. Wind waait zwak uit de uiteenlopende richtingen en wordt in de middag maximaal 29 graden. Zondagavond en maandagnacht is het weer wisselend bewolkt met lokaal een regen- of onweersbui.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 Op nummer 7 blijven zitten Stromae Alora Dans. 13 weken lang dus alweer in de lijst. En nu worden je Bob Sinclair en Shahara I Wanna. 11 weken lang staan die in de lijst. Ze leveren één plekje in. Van 5 zakken ze naar die zesde plek. We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. Nog eh, vier platen te gaan voordat we weten of Shakira nog steeds de beste is. Of Lady Gaga erin gehaald heeft. Of toch de Waving Flag eh, weer het goed gedaan heeft deze week.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 Een blik werpen op de enige echte Nederlands top 40. Vier komen er nieuw binnen. Miss Montreal, Swing the Night Away. Aan Silent Express, eh, Will I Be Around komt ook nieuw binnen. Trouwens op 35, eh, Miss Montreal op 39. Rihanna Demo op 32 en Eminem featuring Rihanna Love The Way You Like komt binnen op nummer 17. Heartbreak Warfare John Mayer leeft een plekje in van 9 zakt hij naar 10. Van 17 naar 9 Airplanes B.O.B. Nietje Nou van Lady Antebellum gaat van 11 naar 8 toe. Clap Your Hands van Sia blijft eh, in haar zevende week zitten op de zevende plek. Waka Waka This Time for Africa Shakira die blijft ook zitten op haar zesde plek. Ook zeven weken alweer in de lijst. Alejandro met eh, Lady Gaga. Nee, Lady Gaga met Alejandro. Acht weken staat zij in de lijst en zij blijft ook zitten op die vijfde plek. Stroom mee, Alora Dans, elf weken in de lijst. Verdubbelt zijn plek, vorige week op twee, deze week op vier. Waving Flag van Kneen gaat van 4 naar 3. Van drie naar 2, De California Girls, Kay Perry. En net als vorige week de beste in de Nederlandse top 40. We Note Speak Americano, Yolanda Be Cool featuring D-Cup. In Europa zijn zij zeker niet de beste. Wie dat wel zijn, dat gaan we nu uitzoeken. De nummer 3 is in ieder geval in handen van Lady Gaga. stonden ze nog op drie konijn, de Waving Flag. En in hun zevende week gaan ze nog één plekje omhoog. En dan nou hadden we inderdaad nog één zitten blijven te gaan. Shakira net als vorige week nog steeds de beste in Europa. Negen weken staat ze er al in. En dat alles is dus met Waka Waka. Volgende week dus geen Euro Breakdown.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 Voor het wedstrijdzeilen wordt uitgeweken naar de Maasplassen bij Roermond. De Gay e Games worden sinds 1982 om de vier jaar gehouden. De eerste keer in San Francisco deden er 1350 sporters mee. De meeste deelnemers, bijna 15.000, trokken de Gay e Games in 1998 toen ze in Amsterdam werden gehouden. In Griekenland zijn veel tankstations weer voorzien van benzine. Het leger helpt bij de bevoorrading, omdat vrachtwagen- en tankautochauffeurs al een week in staking zijn. Ondanks de bevoorrading blijft de benzine schaars, vooral in afgelegen afvakantiegebieden. Veel toeristen hebben daardoor niets aan hun huurauto. Tienduizenden Griekse vrachtwagenchauffeurs protesteren sinds maandag tegen de liberalisering van de transportmarkt. In Limburg zijn twee inzittenden van een sportvliegtuigje bij een noodlanding gewond geraakt. Ze landden met hun toestel in een weilandje langs de Maas in de plaats Lom. Volgens dorpsbewoners scheelde het vliegtuigje rakelings over een paar woningen en plofte het daarna neer in het weiland. De inzittenden liepen volgens de Limburgse politie kneuzingen en botbreuken op. De Nederlandse hockeymannen zijn het toernooi om de Champions Trophy goed begonnen. In München-Gladbach wonnen ze met 5-2 van Spanje. Bij rust stond het al 4-1. Jeroen Hertzberger scoorde twee keer. De andere doelpunten kwamen van Mink van der Weerde, Teun de Nooier en Rogier Hofman. Nederland speelt morgen zijn tweede wedstrijd. Dan is de tegenstander titelverdediger Australië... dat de Champions Trophy begon met een 9-1 overwinning op Nieuw-Zeeland. Het weer bewolkt en van het zuidwesten uit buien. Vannacht nagenoeg droog en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met in de middag en avond opnieuw kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee.